Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drie Rotterdammers die zijn teruggekeerd uit Syrië hebben gevangenisstraffen gekregen. Een van hen kreeg zeven jaar cel. Hij heeft zeker een jaar gevochten voor terreurgroep Jabhat al-Nusra... en kwam op het paspoort van zijn broer ongemerkt terug naar Europa. De rechter sluit niet uit dat hij hier terroristische plannen had. De andere twee verdachten kregen vijf jaar cel. Geen van de slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop is nog in levensgevaar. De drie gewonden liggen niet langer op de intensive care, zegt hun advocaat. Maar ze hebben nog wel een lange weg te gaan. Ze zaten op 18 juni s'nachts op een weg bij Pinkpop... waar ze door een busje werden aangereden. Een vierde slachtoffer overleed als gevolg daarvan. Boeren krijgen van de overheid geen financiële compensatie voor de droogte. Ze mogen van minister Schouten wel langer mest uitrijden... om de gewassen alsnog wat te laten groeien. Daarmee komt Schouten deels tegemoet aan de oproep van landbouworganisatie LTO. Vanwege de aanhoudende droogte is er nu officieel een watertekort in Nederland... maar de drinkwatervoorziening is nog niet in gevaar. Het westen van Oostenrijk kampt met wateroverlast en schade... door hevige regen- en onweersbuien. Rivieren en beken traden buiten hun oevers, huizen raakten beschadigd en talloze kelders zijn ondergelopen, onder meer in Tirol. Het treinverkeer ligt op sommige plaatsen stil omdat het spoor is vernield door modderstromen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Bangladesh protesteren studenten al de hele week tegen de verkeerschaos in het land. Aanleiding is een ongeluk afgelopen zondag. Twee studenten werden toen doodgereden door een racende bus... die eerder dan een concurrent bij een bushalte wilde zijn. Studenten in Bangladesh voeren nu zelf verkeerscontroles uit... en hebben al een politiechef en een minister aangehouden... die zich niet aan de regels hielden. Het weer, veel zon en hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in de kustprovincies... tot maximaal 33 in het binnenland. Ook morgen is het zonnig en erg warm. In het weekend wordt het iets minder warm.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 Well, they'll take your soul. just call out my toch het allerbelangrijkste in de wereld, hè? Vrienden hebben. Dat is belangrijk. Het gaat zoals ieder jaar gaat de gemeente ook deze zomer het onkruid op straat te lijf. Sinds vorig jaar mag dat niet meer met effectieve maar giftige onkruidverdelger. Dus wordt de wildgroei met heet water en stoom aangepakt. Dat is een stuk beter voor het milieu. Echter, de tractor waarmee wordt rondgereden heeft het, voor, heeft het voordeel voor het milieu volledig op. Wie de trekker voorbij ziet komen... weet wat hier bedoeld wordt. De stinkende rookwolken zijn niet te ontwijken. De mannen doen uiteraard geweldig werk... maar wellicht kan hun tractor vervangen worden... door een, een beetje een groener alternatief. oh. elke keer als ik een plaatje opzet, dan denk ik altijd...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 Dat heeft iemand anders voor mij gedaan. En dat is My Boy. En dat is een titel van een populair lied uit de jaren 70. En wij hebben hem en de uitvoerende bij ons is Elvis Presley. Een, sentiment een sentimentele ballade. Het lied wordt gezongen in een verhaal van een eerste persoon... vanuit het oogpunt van een vader voor zijn jonge zoon onder de aanname dat het kind slaapt en niet kan horen wat zijn vader hem probeert te vertellen. De vader vertelt zijn zoon over de waarheid van de gespannen relatie tussen de ouders van het kind. En dat alles wat de vader heeft achtergelaten is de liefde voor zijn zoon. In plaats van het risico te lopen dat te verliezen door een pijnlijke echtscheiding... neemt de vader de beslissing om een liefdevol huwelijk te blijven. Om een liefdeloos huwelijk te blijven omwille van zijn kind.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 Ik als je naar buiten kijkt, dan zie je alleen maar zomerzon. Heerlijk. California Girls. En het is zo bingo. Elke woensdagmiddag om 8 uur, om 8 januari, augustus, sorry... is er een leuke zomerbingo in de grote zaal van de Blauwe Tram. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en de kosten zijn 2,50, inclusief koffie en wat lekkers. Aanmelden is niet nodig, zoals ik al zei, maar kom gerust gewoon lekker langs en speel mee. De locatie is de blauwe tram.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 instead vandaag was er heel veel zon. Dat is helemaal niet zo moeilijk, want het is nog steeds zo. Al dreven met name in de ochtend nog wel enige sluierbewolking over. Het bleef droog en vanmiddag liep de temperatuur uiteen van 25 graden vlak aan zee... tot 33 graden in het oosten en het zuidoosten. De wind was zwak tot matig en kwam uit de uitlopende richtingen. Uiteenlopende richtingen. In de loop van de middag en de avond werd de wind overal noord en noordwestelijk... en kon in tijdelijk vlagerig worden... Mooi woord, vlagerig. Vannacht is, het, is er nauwelijks bewolking en komt in het noorden en het westen een mistbank ontstaan. Met een zwakke noordelijke wind koelt het af naar 13 graden in het noorden en tot 18 graden in het zuidoosten. Morgen is het opnieuw zonnig, droog en zeer warm... met op vele plaatsen tropische temperaturen tot 30 graden... tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Langs de kust bedraagt de maximumtemperatuur ongeveer 26 graden. De wind komt uit de noordelijke richting en is zwak tot matig.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 En inschrijven kan bij de balie van Pluspunt. Wij ze verzamelen om kwart over één bij Pluspunt... en lopen samen naar de Jeu de Boel. De tijd is dinsdag 14 augustus en het is kwart over één. Locatie is Pluspunt en Pluspunt is gevestigd in de Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort Noord. Ja, dat is toch altijd lekker om eventjes lekker te boelen. En we gaan door met Queen. En dat is een heerlijke. Too much love will kill you. Het ritme van Zandvoort. used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see? that it's impossible to choose? No, There's no making sense of it everywhere I go. is die hè? Ja. Let's Party Disco en Dance Classics en zijn strandfeest op 4 augustus van half 8 tot 5 voor 11. Nee, 5 voor 12 zelfs. Deze zomer organiseert Let's Party twee bruisende strandfeesten nog voor de 30-plussers bij de haven van Zandvoort, strandafgang nummer 9 in Zandvoort. En de data zijn 4 augustus en 1 september. Kom heerlijk dansen, ontmoeten en genieten in dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en binnen een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zomerse mix van disco en dance classics. Het feest begint om half acht en het eindigt tot tien voor twaalf. De tickets zijn te koop aan 11 uur. 11 uur. De tickets zijn te koop aan 11 euro. En dit is op www.letsparty.nl. En als je het bij de deur koopt, dan kost het 14 euro. De locatie is de haven van Zandvoort... Strafafgang nummer, uh, nummer 9. Telefoonnummer 023 5718 En de website is eventueel, als u dat nog wil aankijken. www.dehavenvanzandvoort.nl Now there three steps to heaven. heaven. Steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one, you find a girl you love. Step two she wants another love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven very simple Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow step heaven, steps one, two, and three. Step one I'm with you. Step three, you kiss and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow. Ja, soms wil ik kropje niet wat je zelf wil. En het is inderdaad het, is het, uh, het bioscoopprogramma van de Zandvoort. En die loopt van 2 augustus, dus tot vandaag, tot en met 8 augustus. En het is Hotel Transalveni, nummertje 3. In 3D in het Nederlands. Dagelijks om half 2. En, ingang is en de intree is 6 jaar. The Incredibles 2, 3D ook in het Nederlands. Dagelijks om half 4, ook 6 jaar. En dan hebben we het met uh, Mamma Mia, Here We Go Again. Alle leeftijden dagelijks, om 8 uur. En dat is weer met Cher, dat ik net al verteld had. En er wordt verwacht Whitney Celebration, donderdag 9 augustus om 8 uur. myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother May. Tijd weer ZFM. Down in the Corner van Cleedence Clearwater Revival. En zondag 5 augustus Jazz at the Beat op Zandvoort aan Zee. Beach 10, zondag 5 augustus om 2 uur en de toegang gratis. En dan hebben we ook nog Martijn Schok, Boogie Woogie en Blues... Greta Holtrop zang, Rinus Groeneveld tenorsax... Hans Ruigrok, Rikken Bakker bas, Menno Venendaal op drums. En het is strandafgang 10, de Vauvageplein in Zandvoort. En dat is www.beachclub10.nl. Die doet het niet wat ik wilde eigenlijk. Dat is dan heel erg jammer weer. Maar goed, dat maakt verder niet uit. We gaan gewoon door met The Rustless Queen van Kayak. in luxury. I cry. Kajak. Ja, en we gaan door met, eh, met nog een hele mooie, vind ik zelf. En, dat is, en daar sluiten we dan mee af. Blauw van de Scene. Als je het wil doen tenminste. Daar komt hij aan. Het duurt even, maar daar komt hij aan. moet ik hem afbreken. Maar ja, tijd hè, het is weer tijd. De twee uurtjes zitten erop. Ik hoop je volgende week donderdag weer zien.